Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Turkije is het tellen van de stemmen naar de verkiezingen nog in volle gang. De uitslagen die staatsmedia en de oppositie doorgeven verschillen van elkaar. De strijd gaat tussen zittend president Erdogan en zijn opponent Kılıçdaroğlu, Darolu... die een coalitie van zes partijen aanvoert. Bij staatsmedia loopt Erdogan flink voor, maar volgens de oppositie is het verschil minimaal. De kans is groot dat geen van beide kandidaten 50% van de kiezers achter zich weet te krijgen. In dat geval volgt over twee weken een tweede ronde. De opkomst is erg hoog. Volgens waarnemers bracht bijna 90% van de Turkse kiesgerechtigden een stem uit. De politie in Rotterdam heeft tot nu toe zo'n 60 mensen aangehouden... bij de feesten rondom het landskampioenschap van Feyenoord. Op de Koolsingel, in de buurt van de Koopgoot... heeft de politie korte tijd een waterkanon ingezet. Er zijn duizenden mensen naar de binnenstad gekomen, meldt Rijmond. De politie riep mensen op om de koolsingel te verlaten... zodat de gemeente kon beginnen met de opbouwwerkzaamheden voor de huldiging van morgen. In het IJsselmeer is vanavond een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de vermiste man die gistermiddag op een zeiljacht overboord sloeg... toen hij werd geraakt door een giek. Een tweede opvarende sprong achter hem aan, maar kon hem niet vinden. Gisteren werd al met een vliegtuig en een helikopter gezocht naar de man... en vandaag werd verder gezocht met sonarapparatuur. Wielrenner Remco Evenepoel gaat niet verder in de Giro d'Italia. De Belg heeft corona opgelopen. Evenepoel was favoriet voor de eindoverwinning... en droeg sinds vandaag weer de roze leiderstrui. Dat zijn winst in de tijdrit. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen vooral in het oosten af en toe zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door regen.